uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journal. Nog onduidelijk wanneer de lichamen van slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland worden teruggevlogen naar België. Premier Di Rupo had gezegd dat dat vandaag zou gebeuren, maar de gemeente Lommel spreekt dat tegen. De ouders hebben vandaag in Zwitserland hun omgekomen kinderen kunnen identificeren. De ouders kregen ook de mogelijkheid de tunnel bij Sierre te bezoeken, waar het ongeluk gebeurde. Drie gewonde kinderen komen vandaag al naar huis. Hun verwondingen zijn zodanig dat ze met hun ouders in de auto mee terug kunnen. Het computervirus dat gisteren via de website nu.nl werd verspreid... heeft mogelijk 100.000 computers besmet. Dat zegt het beveiligingsbedrijf Fox IT uit Delft dat het virus heeft ontdekt. De schadelijke software kwam gisteren op nu.nl terecht door een aanval van cybercriminelen... die waarschijnlijk bankgegevens proberen te achterhalen van bezoekers van de nieuwe site. Nu.nl adviseert mensen die gisteren rond het middaguur de site hebben bezocht... om hun computer met speciale software te scannen. In Den Haag zijn 40 studenten opgepakt die zich hadden misdragen in Hotel De Zaande. De studenten vernielden gisteravond de toegangsdeur en drongen het hotel binnen. Daarna lieten sommigen in het restaurant hun broek zakken. De portier van het hotel raakte licht gewond toen hij omver werd geduwd. De studenten zijn lid van de Leidse studentenvereniging Minerva. Die benadrukt niets met het uitje te maken te hebben. De elf Malinese voetballers die spoorloos waren verdwenen uit een trainingskamp in Zierikzee zitten in Parijs. Dat zegt het managementbureau dat de spelers naar Nederland haalde. De Malinese zouden het bureau hebben gebeld om de weg terug naar Zeeland te vragen. Ze zouden vanavond een wedstrijd spelen in Zierikzee. De wedstrijd gaat hoe dan ook door. Desnoods vult het managementbureau het Malinese team aan met Zierikzeese voetballers. Het weer vanavond en vannacht is het helder, al kan lokaal wat mist of laaghangende bewolking ontstaan.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 En tussen Osdorp en de Rai 3. Tussen Oud-Zuid en Knoop het Amstel 2 kilometer richting Watergraafsmeer. Op de A12 Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen 2. Op de A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 3 kilometer. En richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht West 2.